Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een brand in een huis in Eersel in Brabant is een man omgekomen. Een tweede man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vier mannen zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Volgens de politie wordt nog onderzocht of de brand daadwerkelijk is aangestoken. Omdat de brandweer nog aan het nablussen is, zal dat onderzoek waarschijnlijk morgen pas uitgevoerd kunnen worden. Een militair moet 14 maanden de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk in Weert in Limburg afgelopen zomer. Een fietser van 83 kwam daarbij om het leven. Tijdens het ongeluk was de man onder invloed van alcohol en medicatie. Ook krijgt hij de straf voor het mishandelen van zijn vriendin. Het minimumloon gaat nog wat extra omhoog. Per 1 juli krijgen mensen die het minimale verdienen er 1,2% extra bij. Wat dat tot achter de komma betekent weten we nog niet. Het minimumloon wordt elk half jaar al bijgesteld en dit komt er nog bovenop. Veel 40-plussers zijn ermee opgegroeid, maar jongeren niet. De Elfstedentocht. Student Noortje heeft voor haar studieproject onderzocht... hoe ze dat enthousiasme voor de tocht der tochten... ook aan nieuwe generaties kan doorgeven. Zelf heeft ze de tocht nooit meegemaakt. Maar het fragment van een huilende Erben Wennemars in DWDD... zette haar toch aan het denken. Toen ik over een onderwerp voor mijn afstuderen aan het nadenken was... toen eh, wou ik het graag over cultuurbehoud doen. En toen dacht ik weer terug aan dat fragment... En toen ontstonden er bij mij allerlei vragen van wat is dat nou? Eh, waarom is het zo'n zo groot ding in Nederland? Nu, willen ze, nu wil ze er een podcast over maken... zodat ook jongeren betrokken raken bij de verhalen van de Elfstedentocht. Het weer, natte sneeuw, hagel en soms ook regen. Tussendoor af en toe een zonnetje. Vanavond droogt het wat op en vannacht is er lichte vorst. Morgen zon en buien en een gaatje of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog altijd ook een vrij normale avondspits voor de maandag. De meeste vertraging daar nu op de A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Battenverdorp staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A9 Alkmaar richting Diemen. Bij afrit, sorry, bij afrit AMC 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte nog de N332 Amstelveen richting Haarlem.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 Zou eerst nog niet, maar eerst Alaska. En het nummer dat heet Immedias Res. not a place I hold tight. It's not where I belong. And I knew that I was done with playing safe. It is time to go, to move on and grow.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 Dat gaat lukken, ja. Uh, zeer, ah, kijken oh. dat... Eh, dat, uh, dat... Even meeluisteren, on air. Ja, zeer. Nou, dat, dat gaat al een stuk beter. Ik denk dat die moet, of niet? Ja, dat zal Ik hoor het gewoon.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 A nice old-fashioned brawl. That would be nice. So I considered the option and decided not to engage. But besides wearing an ugly blue shirt, he did nothing to deserve this pointless rage. Like Charlie said, you need a big man's head to take the route and lay down, down, down on a big man.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 tijdens een een of andere eh, sessie bij meneer Sombroek. De een speelde nummers van jou. En de ander speelde ook... Eh, ja, van, met Paul. Ja, precies. ja, want ik heb nog iets klaarstaan. want ik heb nog ongeveer anderhalve minuut.